Waarna premier Schoof en binnenlandminister Uitermarken dan maar deden. Er wordt al sinds vanmorgen kwart over tien over gedebatteerd. De oppositie vindt het raar dat Faber iets anders vindt dan de rest van het kabinet... en dreigt met een motie van wantrouwen. Maar de regeringspartijen zijn milder voor de minister, dus die motie haalt het waarschijnlijk niet. De politie heeft een groot Europees kinderporno-platform opgerold. Het heette Kidflix en had de afgelopen jaren miljoenen bezoekers. Gebruikers konden op het dark web video's bekijken door te betalen met crypto. Er zijn bijna 1400 verdachten in beeld, van wie er 13 in Nederland wonen. Bij huiszoekingen heeft de Nederlandse politie laptops in beslag genomen. Er is nog niemand opgepakt. En dit gebeurde vanmiddag om 2 uur in het OV in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Beste reizigers, goedemiddag. Uit protest tegen de de voorgenomen bezuinigingen op het stadsvervoer staan wij nu 110 seconden stil. 1 seconde voor elke miljoen die wordt bezuinigd. Wij hopen op uw begrip en excuses voor het ongemak. Dank u wel en fijne dag verder. Metro's, bussen en trams stonden dus bijna twee minuten stil... om aandacht te vragen voor die bezuinigingen. Want als er geld afgaat, worden de kaartjes duurder... en moeten er lijnen geschrapt worden, zeggen de OV-bedrijven. Deze reiziger in de metro in Rotterdam hoopt niet dat dat gaat gebeuren. Eh, ja, duurder zou ik wel lastig vinden, want ik verdien nog niet zo erg veel geld, want ik ben nog student. Alleen eh, geschrapt worden helemaal, dat zou ik wel lastig vinden, want ik heb bijvoorbeeld nog geen rijbewijs. En dat is ook mega duur tegenwoordig. Dus dat is extra lastig. Het weer, de zon schijnt en het is een graad of 17. En morgen is er ook volop zon. Dan wordt het nog warmer met 19 graden in Groningen en 21 in Limburg.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 In het debat over de lintjeskwestie heeft premier Schoof onder andere gezegd... dat vrijwilligers belangrijk werk doen wat gezien en beloond moet worden. Verder is er volgens Schoof niets aan de hand met de eenheid van het kabinetsbeleid. Het Israëlische leger heeft in Gaza medische post van VN-hulporganisatie UNRWA aangevallen. Zeker 15 burgers zouden zijn omgekomen. Het leger beweert dat er gewapende militanten actief waren. Slowakije gaat 350 beren in het land afschieten. Premier Fico heeft toestemming gegeven om ruim een kwart van de berenpopulatie af te schieten... omdat ze een bedreiging zouden vormen voor mensen.